Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft vijf Chinese bedrijven en een onderzoeksinstituut op een zwarte lijst gezet. Daardoor mag er geen handel meer worden gedreven met de organisaties. Aanleiding voor de maatregel is de Chinese ballon die een week geleden over de VS vloog... en die werd neergehaald door de Amerikaanse luchtmacht. Volgens Washington hingen er antennes aan de ballon waarmee China communicatie kon verzamelen. China ontkent dat het een spionageballon was. De Amerikaanse president Biden brengt later deze maand een bezoek aan Polen, meldt het Witte Huis. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt. Het gerucht dat Biden op korte termijn naar Polen zou afreizen ging al langer. Amerikaanse media melden dat hij erheen wil om te markeren dat het een, bijna een jaar geleden is dat Rusland de invasie van Oekraïne begon. Belangenorganisaties zijn teleurgesteld dat de aanpak van de stikstofcrisis weer vertraging oploopt. Minister Van der Wal zei vandaag dat ze pas in april meer weet over welke bedrijven de zogenoemde piekbelasters zijn. De 3000 bedrijven die het meeste uitstoten krijgen een aanbod om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen. Bouwend Nederland vindt dat een goede zaak, maar wil wel dat een deel van de vrijgekomen stikstofruimte gereserveerd wordt voor de bouw en infrastructuur. Een LTO Nederland wil dat boeren snel meer duidelijkheid krijgen over de consequenties als ze veranderingen willen doorvoeren. In Zoeterwoude zijn drie verdachten opgepakt voor mishandeling en een mogelijke ontvoeringspoging. Daarbij heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens een ooggetuige heeft de politie een auto klemgereden... op de plek waar mogelijk iemand werd ontvoerd. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen zou het slachtoffer zijn geweest van de mogelijke ontvoering. Het weer vannacht bewolkt en hier en daar kans op wat regen. Het koelt af naar een graad of 4.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 boy toy. In the nick of time, I can say a second rhyme, cause it's time for change like a nickel or a north. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You was sleeping on me, you was dozing. Now move, I'm Conan. You have all the L-U-V, I gave you everything you need. Now move! Now it's up to what you, are you the one, shall we proceed? Licks some swag shit. No one gives you this, it's supersonic, bionic, uranium Let's play that it sticks.